spoedige start. Amber Brandsen met het NOS Journaal. Minister Hennis geeft toe dat ze met haar Amerikaanse collega Hegel heeft gesproken over de haalbaarheid van het JSF-project en de kosten. Maar ze ontkende in een Kamerdebat dat er prijsgaranties zijn gegeven over het vliegtuig, zoals bronnen hebben gezegd tegen de NOS. Hennis reageerde op vragen daarover van SP, D66 en het CDA. Ze maakte verder bekend dat Nederlandse bedrijven verantwoordelijk worden voor het motoronderhoud van de JSF. Ze gaan de motoren repareren van alle Europese landen die het gevechtstoestel hebben gekocht. Ook Noorwegen en Turkije krijgen een deel van de onderhoudsopdracht. Sommige CIA-agenten zijn over de schreef gegaan bij het ondervragen van terreurverdachten, maar de meesten hebben zich aan de richtlijnen gehouden. Dat zegt de directeur van de inlichtingendienst. In een persconferentie over de ondervragingsmethode noemde hij technieken als onthouding van slaap en waterboarding weerzinwekkend. Hij is het met president Obama eens dat die moeten worden verboden. De stad Jos in Nigeria is opgeschrikt door een dubbele aanslag. Een bom ging af bij een kraampje met eten in het centrum van de stad... en de andere bom bij een markthal in de buurt. Zeker twintig mensen kwamen om het leven. Bij de markt werd in mei ook een aanslag gepleegd. Toen kwamen zeker 130 mensen om. Die aanslag werd toegeschreven aan terreurgroep Boko Haram. In de Noord-Hollandse plaats Krukius woedt al uren een grote brand in twee loodsen. Er is veel rook. De hulpdiensten zijn in grote getalen uitgerukt. Bewoners van twee woningen zijn uit voorzorg geëvacueerd. In de loodsen was niemand aanwezig. Naast gelegen loodsen lopen geen gevaar meer. Mensen in de buurt moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Er zijn volgens de brandweer geen giftige stoffen gemeten.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 Ja, mis, niks te nacht. Nee, we gaan nog een uur door met eh, tussen app en vloed, luisteraars. Want eh, ja, dankzij het feit dat eh, de kerstdagen eraan komen... had ik daar gewoon zin in om nou eens lekker een uurtje langer voor u door te draaien. Nou, ik ben niet doorgedraaid hoor, maar... Vind het toch lekker om zo in de branding te zitten? Bij Tussen App en Vloed. Welkom met nog een volle uur heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. Het is donderdagavond. Tussen 10 en 12 uur draait Charles Duif heerlijke rustige ballads voor u. Mooie muziek om lekker bij onderuit te zakken. Met een glaasje wijn en een borreldootje. Dit is ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed. Ja, precies. De aankondiging is natuurlijk niet helemaal actueel. En dat kan ook niet. Want eh, ja, ja, liter dan eh, hebben we nu de nacht bij ZFM. Maar eh, vandaag dus. Bij wijze van uitzondering. Lekker een uurtje langer tussen app en vloed. Dane Clark heeft samen met zijn vader... Nee, sorry. Ellen Clark heeft samen met zijn vader Dane Clark... een mooi kerstnummer opgenomen. Going Back for Christmas. Luister maar.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 come back for Christmas to the place where I felt most at home. Where I felt most at home. home. I'm going back for Christmas to the place where I felt most at home. Clark. Met Vader Deen. Eh, Going Back for Christmas, zo heette het nummer. mooie single eh, met de kerst uitgekomen van dit unieke duo. Bovendien ook nog uh, woonachtig in Zandvoort, Deen Clark. Ja, zo is het maar net. Glennis Grace. Die heeft ook een heel mooi nummer gezongen in de kerstfeer. En dan bedoel ik mijn allermooiste kerst. de mooiste tijd van het jaar. Samen zijn met iedereen om je heen. De lichtjes in de boom, het lijkt een grote droom. Ik kan niet wachten, was het maar vast Ik denk aan wie van binnenval. Want bovenaan staat deze keer jouw naam. Oh, mijn eerste kerst met jou. Jingle bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Eh, voordat het nieuws voorbij kwam... draaide ik eh, Monty Python met Always Look at the Bright Side of Life. Maar dat eh, was wel het, goede nummer, maar niet de bedoeling van Marius... om aan te vragen voor Lidwien. Want Marius had een heel ander in gedachten, namelijk het nummer van... niemand minder dan onze goede vriend Art Garfunkel. nou, ik, ik, ga die van Art Garfunkel even opzoeken, Marius. Want hij staat niet op, op, Spotify. Althans, daar heb ik hem nog niet kunnen vinden. Dus ik ga even spitten zo voor je. <clears throat> en dan vind ik hem vast op YouTube wel. En dan gaan we hem alsnog draaien. Dus dat komt helemaal goed. Intussen eh, een, heel wat anders. Want eh, ja, als ik elke keer hetzelfde zou draaien... dat zou natuurlijk niet goed zijn. Ehm, ik, eh, ik heb nog een mooi kerstliedje in gedachten. maar dan moet ik weer even spitten. Want ondertussen, omdat ik naar alle kanten aan het zoeken ben op YouTube en op Spotify vergeet ik helemaal een nummer klaar te zetten. Maar dat is inmiddels wel gebeurd. Little Drummer Boy, dus Johnny Cash. Come, they told me Our newborn king to see Our finest gifts we bring To lay before the king. This is to honor him. When we come. Baby Jesus. Jesus, I am a poor boy too. I have no gift to bring that's fit to give a king. But may I play for you? on my drum. The mother Mary nodded. The ox and lamb kept time. I played my drum for him. I played my best for him. met eh, Mary's Boy Child. Oh nee, Little Drummer Boy, zo was het natuurlijk. Ja, met die mooie, eh, ja, wat zijn het eigenlijk? Bongo's of eh, ja, timbalen? Ik weet het eigenlijk niet. wat er achter hem weer klinkt, maar het was wel mooi. We gaan luisteren naar David Gates met Aubrey.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 fast, catching all the words, but then the meaning going past. But God, I miss the girl, and I'd go a thousand. just the same. I loved her name. Ondertussen was ik maar aan het spitten aan het nummer van Always Look at the Right Side of Life... in de uitvoering van Art Garfunkel. Marius, het is me nog niet gelukt, wel op YouTube... maar die versies die zijn uh, wat geluidskwaliteit betreft zo verschrikkelijk slecht. Die eh, durf ik niet hier op de radio bij ZFM Zandvoort te laten horen. We gaan ondertussen nog even genieten van Olivia Newton-John. We wish you a Merry Christmas. En ik ga gewoon nog even verder spitten. ook al niet. dat <laughs> is een instrumentale versie. En er staat dan eh, bij dat het Olivia Newton-John is. Nou, misschien dat ze piano aan het spelen was. Ik weet het niet. Maar eh, nee, ik ga toch een, eh, een zangnummertje van haar draaien. dacht ik. Verdorie. Nou, een uur met... Uh, ja, dit moet goed zijn. Ik zou zeggen een uur, een uur met trappels, maar... Eh, nee hoor, het komt helemaal goed. Olivia Newton-John eh, met eh, Silver Bells. Eindelijk een uh, eh, nummertje van haar gevonden. En ik was nog steeds op zoek naar Always Look at the Right Side of Life... in de uitvoering van Art Garfunkel, maar helaas Magis en Lidwien. ik moet hem jullie schuldig blijven, want ik, ik kan er wel versies van vinden... maar die zijn zo slecht van geluid betreft. Daar ga ik me niet aan wagen. een ander mooi nummer van... Art Garfunkel. Ik hoop dat ik je daar een, een plezier mee doe. En dat is en I Know. En uh, dat is vast een heel mooi nummer. sang Speciaal voor uh, Alders was dit uh, I Know van Art Garfunkel. Nou, ik hoop dat ik het op die manier toch een beetje goed heb gemaakt. Dit is Sarah McLaughlin met eh, When She Loved Me. But she began to drift away. I was left prachtig. Nog een mooie, een hele mooie van Toto. I'll be over you. Somebody met Dana. has got to be a cold, cold Christmas without you. Tot 1 uur vannacht ben ik bij wijze van uitzondering eh, bij u met eh, Tussen App en Vloed. Nou, u kende dan vast nog wel van Dana. The Cold and Lonely Christmas Without You. En dit is ook een hele mooie van The Chorus. Everybody Hurts. sometimes. Everybody hurts sometimes. Ja, een terecht applaus voor de chorus met uh, Everybody Hurts. Een mooie van uh, Shania Twain, You're Still The One. When I first saw you I saw love And the first time you Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. was uh, eh, Twain. En dit zijn de Every Brothers. Dream, dream, dream, All I gotta do is dream. Dream, dream, dream. nog 10 minuten met uh, Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. In my arms when I want you. And all your charm. I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 愈发。 Roy Orbison in Dreams. En, eh, we gaan er alweer uit, luisteraar, bijna. Want eh, het is weer bijna één uur. En eh, daar gaan we de nacht in. We gaan nog genieten van Nick en Simon met Christmas Time With You. extra lange aflevering, luisteraars van Tussen App en Vloed. Dank u allemaal voor het luisteren. Ik wens u een eh, heerlijke nachtrust toe. En eh, een fijn weekend. En morgenavond tussen 5 en 7 natuurlijk weer eh, het programma Zandvoort draait door met weer speciale gasten. Daar ben ik er weer. Dus tot morgenavond.